Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft het vannacht druk gehad met rellende jongeren. Voor de tweede nacht op rij was het onrustig. Het was onder meer raak in Den Haag, Urk, Bunschoten en Roermond. Jongeren gooiden met vuurwerk en staken dingen in de fik. In Den Haag vloog een steen door de ruit van een rijdende ambulance. Demissionair minister Grapperhaus reageerde net bij WNL op zondag op de rellen. Je ziet dat dat eh, vaak, laat ik zeggen, niet eh, samenhangende eh, groepen zijn, maar gewoon enorm rillende geweldplegers, zo noem ik ze. Ja, bij de rellen vannacht zijn 28 mensen opgepakt. Vrijdag waren er ook rellen in Rotterdam. Daar bleef het vannacht rustig. Op het, het, vliegveld van La Palma is weer dicht. Er is te veel vulkaanas boven het Canarische eiland. Vluchten vertrekken niet. De vulkaan op La Palma is nu al ruim twee maanden actief. Het is niet bekend hoe lang het vliegveld gesloten blijft. Manchester United zit zonder trainer. Engelse media melden dat de club Ole Gunnar Solskjaer de laan uit heeft gestuurd. De laatste tijd loopt het niet lekker bij Man United. Gisteren verloor de club nog met 4-1 van Watford. En maanden na de overstromingen in Valkenburg kunnen 500 gezinnen nog steeds niet terug naar huis. Volgens de burgemeester krijgen veel mensen met waterschade ook niet de financiële steun die was beloofd. Ik krijg de indruk dat er eerder gehandeld wordt vanuit wantrouwen om te voorkomen dat mensen misbruik maken van die regeling, dan dat er gehandeld wordt vanuit de overheid in het vertrouwen in mensen. En ik wil echt nu de Kamer oproepen en ook de bewindspersoon om dat nu om te draaien. Laten we eerst in actie komen en we kijken achteraf wel of we het goed gedaan hebben. Morgen praat de Tweede Kamer over de hoogwaterschade. Het weer, aardig wat zon vandaag, maar er trekken ook buien over het land. En het is een graad of 10.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 was de, eh, de big band van Red Norvo, de vibrafonist... met aan het slagwerk eh, niemand minder dan Mel Lewis. En eh, de sound die doet erg denken aan de sound van Count Basie. Prachtige big band. Welkom terug, ZFM-luisteraar... bij het tweede uur alweer van ZFM Jazz op Zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door... Fred Kroonsberg en Peter Den Boer. Fred, wat heb jij op de draaitafel? Hij is voor mij eh, de man als virtuoos van muziek en eh, medicijn tegen somberheid. Als ik eens een keer een rotbui heb, dan loop ik naar mijn eigen studiokamer... om het zo maar te zeggen, en dan pak ik Van Morrison. En dan kan ik eh, zelfs een dansje maken als het nodig is... Want deze man, die, die kan er wat van. En eh, ik draai een nummer van hem eh, van de cd Still on Top. Bright Side of the Road. but don't know veel plezier kijk terug op de bijgewoonde festivals hier in Haarlem en Zandvoort... en natuurlijk ook in Den Haag en eh, nu dan in Rotterdam. Waaronder andere eh, hier in eh, Zandvoort en in Haarlem de Ruud Jansen Band optrad. Ik heb al genoemd dat ik de Peter Den Boer met een lastplaat. We hebben Adam Spoor hier gehoord. En twee mensen ontbreken en dat is natuurlijk Ruud Jansen... die vinyl heeft gedraaid hier bij ZFM... Maar ook Charles Duif is een eh, man die een aantal jaren hier uh, eh, ZFM eh, Jazz heeft verzorgd. En daar zijn, dan nou ben ik klaar daarmee. En daarom draai ik voor hun in elk geval nummer drie van de Ruud Jansen band... 30 Years. once upon a long time ago When I came home from school I was tired of playing silly games Sick and tired of playing the fool Mama said it's time to find your future right Jansen bent, zullen we maar zeggen. Ik heb nu op de draaitafel iets liggen dat linkt naar eh, het laatste concert eh, in de krocht, Jazz in de krocht. Daar was een, eh, een fantastische middag met een ode aan Paul Desmond, de altsaxofonist. En ik heb nu op de draaitafel liggen Paul Desmond, altsax. En die wordt begeleid door Jim Hall op de gitaar... Gene Chirico op de bas en good old Connie Kay op het slagwerk. En het is een klassieker Black Orpheus. op een eh, koude zondagmiddag rond kerst in de midden van de tachtiger jaren... toen we bij Ries binnengingen en daar uh, getrakteerd werden op warme chocolademelk... een open haard en een eh, LP die ik nooit zal vergeten... met nummers als Fine Roman, Cheek to Cheek, A Focky Day... That All Black Music, Magic... Stars fell on Alabama. Het tisket, het het. Ik kan nog wel zo doorgaan. En van die nummer draaien we van Elvis Gerald en Louis Armstrong. Het nummer Can't We Be Friends. I thought I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, Can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, Can't we be friends? turn me down and say, Can't we be friends? Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh! This is how the story ends. I let her turn me down. Say, can't we be friends? But by that day, I acted like a kid out of school. What a fool! Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can we be friends? Oh, why should I care? Though she gave for me the air. Why should I cry, ever sigh, and wonder why? should have seen the single stop. What a flop. This is how the story ends. She's gonna take me down. Save can we be dat is uh, eh, Andere Koek. Dat was een instrumentaal stuk eh, gespeeld door The Five. En de Five, dat waren eh, vijf beroepsmuzikanten... die elkaar steeds tegenkwamen in het Amerikaanse jazzcircuit in de jaren 50. En op enig moment vonden dat ze ook best zelf iets konden opnemen. Nou, en het blijkt dat dat fantastisch was. Fred, wat heb jij op de draaitafel? Ja, ik heb een eh, hele mooie cd een aantal jaren geleden gekocht. En daar ben ik eh, nogal eh, blij mee. Want het is een, een cd die heet Got You On My Mind. En dat is samengesteld door William Gallison en Madeleine Peru. Er zitten echt schitterende nummers op. Maar ik draai er maar één gelukkig vandaag. Want anders dan blijven we aan de gang. Het is een juweeltje van een nummer. Het is ook al oud. En dat wordt elke keer wordt het toch weer opnieuw uitgebracht. Got You On My Mind. Met... when I'm low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the up tonight. Lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft. There's nothing for me but to love you, just the way you look tonight. With each word, your tenderness grows years apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. You're lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? Cause I love you just the way you look tonight. that breathless charm. Won't you please arrange it? Cause I bij de bezetting van deze dit nummer. En dat is Coleman Hawkins en Ben Webster sax, Oscar Peterson op piano. Herb Ellis op de gitaar. Ray Brown op de bas. En Elvin Stoller op de drums. Laten we gaan luisteren naar een schitterend nummer. You had be so nice to come home to. Mm-hmm. to Come Home To. Ik heb nu op de draaitafel liggen een eh, cd van eh, een groep met Tony Vos. En uh, daar, veel oudere luisteraars die gaan denken... hé, hey, daar, waar kennen wij die naam van? Tony Vos was een saxofonist, altsax en sopraansax... en hij studeerde in Tilburg... In 1953 kwam hij in het koerhous Ensemble en met eh, Frans Elsen en Natalie Elstak. En Paul Eckert, Paul Akette, die hoorde hem en eh, maakte hem groot. En heeft met hem een, eh, een eerste jazz-LP op het label Omega. Nou, allemaal interessant. En hij is daarna bekend geworden door onder meer heel veel te arrangeren en heel veel te schrijven. Ik heb hier een een plaat met Kees van der Wilde op de piano... Bob van Holwerf op het slagwerk... Willem Meiboom ja, op de bas... En er wordt eh, natuurlijk gezongen door Sandy Ford. En eh, we gaan luisteren naar hen. I've wined and dined on Mulligan's stew, but never wished for turkey. as I hitched and hiked and drifted too, from Maine to Albuquerque. And at last I missed the Bozart's ball, and what is twice is said. I was never at a party where they honored no one cared. About social circles spin too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. I got too hungry for dinner at eight. I like the theater, but never come late. I never bother with people that I hate. That's why the lady is a tramp. I don't like rapping with barons and earls. Won't go to Harlem in Armin and Pearl. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind. like a lady is a tramp. I don't like crab games with barons and earls. Won't go to Harlem in iron and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care that's why this lady, that's why this lady is a Ja, prachtig dit nummer. Ik heb een hele oude plaat van Bing Crosby en Louis Armstrong in mijn handen. En zij eh, hebben natuurlijk nummers zoals Musket Ramble en Dardanella... en Way Down Yonder in New Orleans... Maar er staat ook een nummer op wat eh, jarenlang het, eh, het beginnummer is geweest van ZFM Jazz. Maar dan vertolkt door Billy Holiday. Maar ik laat het nu eens horen door Bing en Setsmo. En het nummer is Sugar. Eh, I call my baby my sugar. I never made my sugar. That's why my baby is so confectionary funny. She never pleads for my money. But when she feeds me on honey, she gets her needs every time. I'd were a bee Cause they're sweeter than any candy to me She's granulated sugar I never cheat on my sugar Cause I'm too sweet on my sugar That sweet baby sugar. That's a simple carbohydrate. I call my baby my sugar. Glucose, dextrose, lactose. I never baby my sugar. Then of course there's sucralil for the Weight Watchers. That's why my baby is so confectionary funny. Purely scientific she never pleads for my money. That's uh, formula C12H22. But when she feeds me on honey, O11. She gets a knee every time. In liquid, solid, powdered. I'd make a million trips to her lips if I were a bee cause they are sweeter than any candy to me. She's grand years lady sugar. One molecule of dextrose. I never cheat on my sugar. I one of levulose on the Bunsen burner. Cause I'm too sweet on my sugar. And that's just about as close to glucose as you're gonna that get. Sweet baby, i oh. Sugar's what she puts in my coffee. A lump and a half will do then. Stir it up, stir it up, steaming and sweet. What a way to start the day. Pouring honey over my flat dozen or two to start. Oh. Flip 'em up, flap 'em up, light as a feather. Diamond like a real gourmet. And if cheats on my sugar. The calories break my heart. Cause I'm too sweet on my but morning sugar. time and evening time and any that sugar all. baby of mine. Sugar's got to be my downfall. Peter Den Boer en ondergetekende hebben veel gemeen. Want we houden allebei van het drummen. En hij doet ook drummen. En ik heb dat in mijn jonge, jaren gedaan. En ook mijn zoon Niels Kransberg eh, was een eh, aardige drummer in zijn jonge jaren. Daarom eh, Art Blakey. Wat wil je nog meer? Een drummer van grote klasse. En een nummer wat hij eigenlijk gebracht heeft is natuurlijk Monin. Laten we daarna gaan luisteren. luisteraars. En het is alweer uh, bijna afgelopen deze bijzondere eh, ZFM Jazz op zondag. Die begon met een technische storing. Maar dankzij de ongelooflijke snelle en adequate inzet van Albert-Jan Vos en Rob Harms... zijn we er toch in geslaagd om met de tong op de schoenen... toch uiteindelijk aan de slag te kunnen nadat alle technische problemen waren opgelost. Fred Schilp... Fred, Gilbert moet je mij horen. <laughs> Fred Kroonsberg en Peter Den Boer. Wij waren vandaag uw eh, gastheren. Fred, eh, leuk dat je er was. Nou, veel genoegen gehad. Het is alweer eh, een poosje geleden. Het was de laatste keer 2015, dus bijzonder leuk. Ja, en uh, jij bent natuurlijk, je bent en blijft mijn leermeester hier bij ZFM. En het leuke is dat wij heel veel gemeen hebben eh, op het gebied van keuzes uit de platenkast. Dat is natuurlijk wel een, uh, een mooi gegeven.